Raymond Seré met het NOS Journaal. Het ontslagrecht in Nederland moet worden versoepeld en de ontslagvergoedingen moeten omlaag. Dat staat in een advies van de OESO. E de maatregelen zouden kunnen helpen om de doorstroming op de arbeidsmarkt te verbeteren. De OESO is verder bezorgd over de positie van ZZP'ers op de arbeidsmarkt. Ze maken de economie flexibel, maar de risico's bij arbeidsongeschiktheid en pensioenvoorziening zijn groot. Minister Kamp zei bij het in ontvangst nemen van het rapport dat dat wel meevalt. Volgens Kamp zijn de meeste ZZP'ers gelukkig en willen ze graag hun eigen risico's managen. Mensen die dieren mishandelen of verwaarlozen moeten volgens minister Van der Steur sneller een verbod krijgen om dieren te houden. De afgelopen jaren zijn er een paar duizend rechtszaken over dierenwelzijn geweest en in nog geen 70 gevallen werd er een verbod op het houden van dieren opgelegd dat bovendien nog simpel te omzeilen is. Minister Van der Steur wil dat omzeilen ook veel minder makkelijk maken. Op station Amsterdam Sloterdijk is gisteravond een conductrice van 62 jaar mishandeld. Een meisje van 16 en een vrouw van 21 werden betrapt op zwartrijden. Een discussie daarover liep uit de hand en de vrouwen gooiden de conductrice tegen de balustrade waarbij ze gekneusde ribben opliep. De twee daders zitten vast. De Edison Pop Uvre-prijs gaat dit jaar naar DJ Chesto. De Bredaanse DJ krijgt de prijs voor zijn buitengewone verdiensten voor de Nederlandse muziek. Volgens de jury heeft hij de status van DJ's wereldwijd voor goed veranderd. Het is voor het eerst dat de Edison Uvre-prijs naar iemand uit de danswereld gaat. Vorig jaar ging de prijs naar T. Lau en zijn band The Scene. Dan het weer in het noorden nog een enkele bui. Geleidelijk wordt het droger. Het is 5 tot 7 graden. Vannacht temperaturen rond het vriespunt. Morgen gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Maar later wordt het geleidelijk droger. En het wordt morgen hooguit 6 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Vinkenveen en Maarsen 8 kilometer na een ongeluk bij de Leidse Rijntunnel. Op de hoofdrijbaan is de tunnel dicht. Verkeer kan omrijden via Hilversum over de A9, de A1 en de A27. Een ongeluk op de A4 richting Amsterdam bij Hoofddorp vanuit Den Haag.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 En we gaan weer een uur er lekker tegenaan met heerlijke muziek. We beginnen zometeen met Wings en daarna de Mavericks. En nog heel veel lekkers. Crosby, Stills, Nash, The Rhythm Kings, Terence Trent D'Arby, Robbie Robertson... The Beatles natuurlijk en eh, Gordon Lightfoot. Ja, je hoort het. Er is heel veel mogelijk in deze Matchbox. Veel plezier. waren de Mavericks met eh, Dance the Night Away... van hun eh, vijfde LP alweer, Trampoline. En het is ook de enige hit geweest die de Mavericks hier in Nederland hebben gehad. Eh, wij danken Patricia van Deurzen... want die bracht mij op het idee om dit nummer op te nemen in de playlist. En ik denk dat het iets te maken heeft met het feit... dat zij aan line dansen doet... en dat dit nummer daar heel geschikt voor is. Dankjewel, Patrice. En daarvoor horen we Wings van de LP Back to the Egg... het zevende en laatste Wings-album. En daarvan draaiden we Spin It On. Trouwens, de Mavericks kwam uit 1998. Niet helemaal onze doelgroep, maar vooruit weer. En de volgende komt ook uit eh, dat jaar. Maar daar zitten jongens in die hun sporen al lang en breed verdiend hebben. Bill Wyman, Peter Frampton, Georgie Fame en Albert Lee. De Bill Wyman Rhythm Kings. En ze brachten in 1998 een LP uit. Die heette Anyway the Wind Blows. Een nummer geschreven door J.J. Cale. Een zeer ondergewaardeerd eh, artiest. En daarvan draaien wij het leading nummer Anyway the Wind Blows, Bill Wyman's Rhythm Kings. can play a lick for looking at the girls. One, two, three, four, five, six, seven. You better change your ways or you won't go to heaven. Eight, nine, ten, gonna stop at eleven. Eleven, get your ways around in seven.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 We blijven even in de mooie muziek hangen. Hier zijn de Birds, My Back Pages. even wat kruiden ingooien, een beetje peper erbij. En we gaan naar het jaar 1954 naar Sun Records met Sam Phillips achter de knoppen. Aanwezig waren Scotty Moore en ehm, Elvis Presley en ook nog Bill Black. En wat namen ze op? That's All Right Mama. Elvis Presley en That's Alright Mama. Eh, we zijn toe aan The Beatles, aan het album With The Beatles uit 1963. En weer twee nummers daarvan. Hold Me Tight, een eigen compositie van John Paul... met in de lead vocal Paul McCartney. En daarna draaien we You Really Got A Hold On Me... compositie van Smokey Robinson, die van The Miracles. En eh, dat is een, eh, in mijn optiek een betere uitvoering dan het origineel. Hier zijn The Beatles. titelsong van het vijfde album van Redbone, Vovoka. En dat horen we na The Beatles. Ehm, we gaan eh, een beetje aan de disco doen. Pruiken op en uh, glitterkleren aan en hoge schoenen. Casey en de Sunshine Band, Give It Up. Casey en de Sunshine Band en Give It Up. We gaan nu luisteren naar Sananda Maitreya. Ja, zo heeft hij niet altijd geheten. Voordat hij zo heette, heette hij Terence Trent D'Arby. En van zijn eerste LP Introducing the Hardline... According to Terence Trent D'Arby draaien we het nummer Wishing Well. was een Terence Trent Darby en Wishing Well van zijn allereerste LP. Dan gaan we nu luisteren naar eh, Robbie Robertson. Hij was eh, lid van de band. Een geweldige band trouwens.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 Eh, bijvoorbeeld ook met de, de Everly Brothers was het niet zo. Don en Phil, die hadden in 58 een kortere hit met 1 minuut en 57 seconden. Wake up, little Susie. Felice Bryant en die schreven heel veel hits... voor onder andere de Everlys en voor Fats Domino. Wake Up Little Susie. Gordon Lightfoot had in 71 een hit... en die had hij in 1965 al opgenomen... maar de platenmaatschappij vond het eigenlijk niet goed genoeg. In 71 hebben ze hem dan toch maar uitgebracht. If You Could Read My Mind. If you could read my mind, love What a tale my thoughts could tell Just like an old-time movie About a ghost from a wishing well In a castle dark Or a fortress strong With chains upon my feet You know that ghost is me And I will never be sad long as I'm a ghost you can't see. If I could read your mind, love, what a tale your thoughts could tell. Just like a paperback novel, the kind the drugstore sells. When you reach the part where the heartaches come, the hero And you won't read that book again because the star who gets burned in a three way script. Enter number two. the feeling's gone and I just can't get it back. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old time movie about a ghost from a wishing well in a castle dark with chains upon my feet. The stories always end. If you read between the lines, you'll know that I'm just trying to understand the feelings that you left. I never thought I could feel this way, and I've got to say. I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone and I just can't get it back. Maar in ieder geval, eh, we, hoorden als laatste Ray Conniff met Lara's Theme uit eh, Dr. Chivago, beter bekend onder de naam Somewhere My Love. Dit was hem weer. Matchbox, we hebben nog 20 seconden. Zometeen de komende twee uur, Hans met uh, eh, ZFM Muziek Boulevard Live. Volgende week zijn we er weer. Fijn weekend, mooi weer, et cetera, et cetera, et cetera. Tot volgende keer.